Goedenavond, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds de coronacrisis worden er veel meer jongeren zonder rijbewijs betrapt achter het stuur van een auto of op een scooter, heeft één vandaag uitgezocht. Meer dan 5000 boetes werden er afgelopen jaar voor uitgedeeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld omdat jonge mensen door de lockdown niet konden afrijden of omdat ze verder niet zoveel te doen hebben. We hebben wel de indruk dat corona zeker een rol speelt. Eh, een stukje verveling is groter en ook de wachttijden bij het CBR om een rijbewijs te halen is ook eh, langer. 14 keer werd er iemand van 12 betrapt op het besturen van een auto. In dierenpark Amersfoort is een gedenksteen onthuld voor de chimpansees Mike en Caribuna. November vorig jaar werden ze doodgeschoten toen ze uit het chimpanseeverblijf ontsnapten. Volgens de verzorgers was het een zwarte dag die veel impact heeft gehad. Er waren toen veel vragen over waarom de dieren niet werden verdoofd. Maar omdat de apen al in het park waren en verdoving lang duurt, werd besloten ze dood te schieten. In de ziekenhuizen hebben ze eigenlijk niks gemerkt van de avondklok. En dus is het ook niet erg dat die woensdag wordt afgeschaft, zegt Ernst Kuipers. Zowel bij de invoering van de avondklok in januari als bij het opschuiven van het tijdstip van de avondklok hebben de ziekenhuisinstroom geen enkel effect gezien ja, als je twee keer geen enkel effect ziet... en dit is iets wat heel erg veel mensen heel erg in de weg zit... Ja, dan kun je vanuit ziekenhuizen moeilijk harde gronden aanvoeren waarom je er tegen bent. Hij maakt zich niet zo druk over de versoepelingen die woensdag ingaan... maar is wel bezorgd over de drukte. Van code zwart is nog geen sprake in de ziekenhuizen... maar het blijft ook de komende weken ongelooflijk druk, zegt hij. En de terrassen gaan woensdag dus ook weer open. Vanochtend hebben de ministers er nog eens over gesproken en besloten dat het definitief door kan gaan. Betekent dus ook dat horecapersoneel de dienbladen eindelijk weer uit de kast kan halen. Ja, lang geleden natuurlijk, dus ik zal weer even wennen. Ehm, maar ja, ik, eh, ik kan niet wachten om ook weer te beginnen werk. Het werk in de horeca ligt trouwens voor het oprapen. Nu al zijn er 6000 vacatures. Het weer. Na zonnige dag wordt het weer een koude nacht. Het kan een paar graden vriezen. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog ietsje warmer dan vandaag. 14 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files in de regio. Maar op de A4 staat nog wel 11 kilometer file van Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Dorp. Het komt door de nasleep van een ongeluk.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 Dit is de Nashville Radio Show weer. We zijn er weer. Twee uur lang hebben we natuurlijk weer de lekkerste country, bluegrass, Americana en folk voor je uitgekozen. Iedereen van harte welkom en also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the De playlist is weer volgepakt, dus we gaan snel verder. En dat doen we zoals gebruikelijk met het tweede nummer. En dat is Bluegrass van het gelijknamige album. De nieuwste single van Rick Ferris. Dit is Deep River. I in deze show naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Canada via info.nesforradio.nl. Kregen wij muziek opgestuurd van het Franstalige country folk duo Aye Kobaye. Dit is Le Ignore. Rien de plus facile que de couper le fil de notre histoire devenue noire que de malheur il n'y a plus d'espoir. J'ai essayé d'écrire ce que j'avais à dire. Mais trop souvent, au gré du vent, mes belles paroles se sont envolées. J'ai beau essayer de l'oublier, me tenir loin, même ignorer. Comme la couleur sur la peau, un souvenir, un vieux péché. Rien à faire, il faut continuer. alsjeblieft. dan ook gezongen wordt. Als het country, folk, bluegrass of Americana is en het past in de show... draaien we het zeker hier bij de National Radio Show. We gaan naar 1991. Dan doen we met muziek van Chris Christofferson. deze country-artiest werd in 2003 opgenomen in de Texas Country Music Hall of Fame. En in 2004 in de Country Music Hall of Fame. En in 2010 kreeg hij zelfs zijn eigen ster in de Music Walk of Fame in Nashville. Nou, dat is toch wel heel wat, moet je zeggen, toch? Chris Christofferson is dit en From the Bottle to the Bottom. You ask me if I'm happy now. That's good as any joke I've It seems since I seen you last, I done forgot the meaning of the word. If happiness is empty rooms and drinking in the afternoon, well, I suppose I'm happy as a clown if it's got a thing to do with smiling or forgetting you, well, I don't guess that I could say I am. Did you ever see a down and outer waking up alone without a blanket on to keep him from the dew? When the water from the weeds had soaked the papers he'd been putting in his shoes to keep the ground from coming through. And his future feels as empty as the pockets in his pants because he's never seen a single dream come true. That's the way that I've been feeling since the day I started falling from the bottle to the bottom, stew by stew. Learning hard to live with losing you. Wonder if I'm better off with freedom now to do the things I choose. Well, all my time's my own, and I got nothing left but sleep and time to lose. There's no one here to carry on if I stay out the whole night long. Give a tanker's damn if I don't call. I'm living like I wanted to and doing things I want to do and nothing means a thing to me at all. Did you ever see a down and out or waking up alone without a blanket on to keep him from the dew? When the water from the weeds had soaked the papers he'd been putting in his shoes to keep the ground from coming through. And his future feels as empty as the pockets in his pants because he's never seen a single dream come true. That's the way that I've been feeling since the day I started falling from the bottle to the bottom stool by stool. Learning hard to live with losing you. Nashville Radio Show. Send a text, WhatsApp, or voicemail to plus 31 6 428 443 75. Dime Store Cowgirl. Dat was Casey en Musgraves. We gaan verder met folkmuziek van een duo die ik eh, nog niet zo lang geleden heb ontdekt... maar waarvan ik de muziek heel erg leuk vind. Het bestaat uit Natalia, Zoe Weinstein en John Cloyd Miller. En ze hebben een nieuwe single uit. Dit is Zoe en Cloyd en Chestnut Mountain. I was a boy, not first went to Chestnut, the home place up on the mountainside. The place where my grandpa lived as a child. There once was a farm there, some years they barely got by. They cut down the chestnuts, cursing the blight te veel gezegd. Leuk toch? Zoe en Cloyd en Chestnut a Mountain. We gaan naar muziek van onze maandartiest Merle Haggard uit 1976. Samen met zijn Texas Playboys. Is Roly Poly. Dit is de Nashville Maandartiest. gnawing on a biscuit. Long as he can chew it, it's okay. He can eat an apple pie and never even bat an eye. He likes everything from soup to hay. Roly-poly, daddy's little fatty. Betty's gonna be a man someday. Nothing of it, friends, it's only Roy Nichols on the standard guitar. eggs for breakfast, bread and jelly 20 times a day. Roly poly, eat the hearty dinner. It takes lots of strength to run and play. Pulls up weeds and does the chores, runs both ways to all the stores. He works up an appetite that way. It roly poly, daddy's little fatty. Betty's gonna be a man someday. 1976, Merle Haggard en Roly Poly. En je hoort in dit uur en het volgende uur nog meer muziek van Merle Haggard voorbij komen. De volgende artiesten. Wordt ze de maandartiest voor mij? Ja, dan zou ik zeggen, luister gewoon volgende week ook weer naar de National Radio Show. Dit is uit 1991. Reba McIntyre met haar versie van The Night The Lights Went Out in Georgia. He was on his way home from Candletown. Been two weeks gone and he thought he'd stop at webs and have him a drink for he to her. Andy Bolo said hello. He said hi, what's doing? Whoa, said sit down.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 When that old van die platen, daar word je gewoon helemaal vrolijk van. En er is er deze ook eentje van. Kees Plat was dat met When That Old Moon Country uit Nederland. Want zoals je weet is er bij de Nashville Radio Show altijd ruimte voor bluegrass, folk, country of Amerikanen die ook van Nederlandse bodem komt. De volgende artiesten, ja, ze horen, hoeven eigenlijk al geen aankondiging meer, maar ik doe het toch. Dennis Shea is dit met een van mijn favorieten. Dit is Tequila. I can still shut down the party. can hang with anybody En daarvoor gaan we naar Ierland. Want via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd van Noel Flynn. Countrymuziek kent vele stijlen. Zo heb je bijvoorbeeld Red Dirt, Outlaw, New Country... maar ook bijvoorbeeld Ierse countrymuziek. En daarvoor gaan we dus naar Kildal Kelly in Country Meath... voor muziek van Noel Flynn, zoals ik al zei. Dit is A Loved One's Goodbye. This world's a strange place to live in so many ways Said an old man who sat by his fireside With a tear in his eyes he gazed At a picture that sat there beside him As he sighed with a sigh of regret God's taken my darling to heaven That true love I'll never forget turned and gazed at the turf fire. I could see his eyes glow in a daze as he talked of a lifetime together. And the family had each gone their way. Just now, when we could be so happy, the good Lord has torn us apart. We'll be united I pray in my heart. We both shared each precious moment. The laughter, the joy, and the tears. The good times, the bad, the happy and sad. Het album. Want zoals elke week hebben wij natuurlijk een album wat wij centraal zetten. En waarvoor wij, eh, waarvan wij vier nummers in de show wegdraaien. Dus elk uur twee. Deze keer uit 2017 het album American Grandstand. Van Rhonda Vincent en Daryl Singletary. Je gaat achter elkaar luisteren naar twee nummers van dit album. Waar twaalf traditionele country nummers op staan. Die ze in een ander jasje hebben gestoken. Eerst Slowly But Surely en daarna Golden Ring. Dit is het Nashville Spotlight. right over. Slowly but surely, I'm falling in love. I'm falling in love with you. Slowly but surely, you're winning my heart. And you're winning my heart too. Slowly but surely been much longer It's not much, but it's the best that I can do. Golden ring, golden ring, with one tiny little stone waiting there, waiting there for someone to take it home by itself. By itself. It's just a cold metallic cheeks as happy thoughts run through her head. As he whispered low with this ring, I've wed. Golden Chicago on a sunny eerste twee nummers van het album American Grandstand van Rhonda Vincent en Daryl Singletary. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight album? Mag je dat natuurlijk altijd aan ons laten weten. Stuur even een mail naar info.nashvilleradio.nl en vermeld in die e-mail eventjes om welke uitvoerende het gaat. Uiteraard welk album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Je mag dat ook natuurlijk door een voicemail of een sms of whatsapp aan ons laten weten. Doe dat dan via 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 428 443 75 Gaan we verder met Country uit Nederland. De nieuwste single van de duo Seemold. Dit is Broken Man. I never thought I would sit around waiting for life to give back to me. That all the choices I'd make would lead to a one-way street. Always figured I had time to turn around if I wanted to Go back a couple of steps to see what I would and wouldn't do And though I seem to be doing fine I got moments where I watch the time go by so slow No afterglow I find I'll be longing for a time That life used to make me feel Like a living man I thought that was the deal Now I'm looking for a way To make up for the mistake days till I woke up in a cold, cold sweat And it's so hard to move on, but I'll never forget And though I seem to be doing fine I got moments where I watch the time go by so slow No afterglow I find I'll be longing for the light used to make me feel like a living man.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 Maar ook duetten, zoals deze, samen met Gretchen Wilson. Dit is Politically Incorrect. I'm for the low man on the toe. Nothing wrong with the flag. Nothing wrong with the working man in the head. We're just some of many.